Dat doet Uri Markus In privépersoon. Naast dat hij eh, vertegenwoordiger is van het Nehemia Fonds, van waaruit hij hier ook uitgenodigd is en, en, eh, en, spreekt, houdt hij vanmiddag een Bijbelstudie. En dat is een pittige Bijbelstudie. We gaan het hebben over eh, de eenheid van God. God is één. We hebben het net gezongen in het Shema. Een pittige Bijbelstudie met hele controversiële dingen. Waar u heel veel van kan leren. En we gaan, ik weet niet hoe, of we door kunnen gaan tot zes uur. Maar het is zoveel stof dat, eh, dat we echt een pittige middag daarvan gaan maken. Dus ik roep jullie allemaal op van, eh, van kom daar naartoe. Okay. Uh, eh, so I'm Tovim. Good, afternoon, ladies and gentlemen. We're going to take a historic journey. We gaan een, een historische reis maken. Going to bring you back to Sinai. En terugbrengen naar de Sinai. And I'm going to attempt to get you to Ik ga een poging doen om u mee te nemen think as Jews, in gedachten als Joden, but without being Jews. maar zonder dat u Jood bent. And in order to do that, En ik wil het doen Door... you have to be willing to. But and for, you're already there. Ja, u bent er al. <laughs> Many of you are already well on the way. eh, ver op weg om, om bezig te zijn in de geboden. You have to be willing to think in a linear fashion. Maar u moet eh, eigenlijk op een andere, eh, directe manier eh, gaan denken. The Greeks think, Greek thinking, het, Hellenistic thinking... Het Griekse Hellenistische denken... Is circular. Is rond. It likes everything nice and neat and explainable. Het, wil alles verklaren en uitleggen en... Um, gladjes eh, laten zijn. It expects perfection. En het verwacht perfectie. Jewish thinking Joods denken is anders. Makes way for error. Maakt, uh, it, ja, geeft lucht. It assumes that there is error in the world. Uh, het, uh, sorry, fouten. er, is, er zijn fouten in de wereld. And it assumes that God knows about it. En het veronderstelt dat God weet van die fouten. In fact, it's quite comfortable with the fact that God has an imperfect world. Eh, het is eh, eh, ja, zeg maar begrijpelijk dat God een niet perfect wereld heeft. We were given a commandment to do tikkun olam, to fix the world. er is een gebod wat zegt om de wereld te verbeteren. That's why we're here. En daarom zijn wij hier. We're supposed to fix the world. It's broken. Uh, we zijn uh, er om de wereld uh, te herstellen, want het is eh, verbroken. So in order to fix it, we're going to have to relearn some of the things that we were taught. Dus we moeten een aantal dingen opnieuw leren die ons tot op heden geleerd zijn. Anders. Now, the approach that I take. De benadering die ik kies. Is a little different than other people. Is een beetje anders dan andere mensen het doen. Many people, in trying to explain the entire concept of the Trinity or the deity of Yeshua. Veel mensen die eh, de Triniteit, de drie-eenheid of eh, de godheid van Jezus willen uitleggen. Or when they try to argue against it. Of eh, daarover willen, daartegen willen discussiëren. They argue using polemics, uh, polemic arguments. gebruiken ze daarvoor argumenten, die, die, ja, eh, beeldspraak. Polemic, it's, it means, uh, you know, you use logic in order to argue. Ze gebruiken eh, logica en, en eh, het is een opbouw van woorden om te komen tot het resultaat. There's nothing wrong with that. That's okay. zich is daar niks mee mis. my approach, I take a grammatical approach. Maar mijn uh, uitgangspunt is eh, grammaticaal. I want to know what the text says. Ik wil zeggen weten wat er in de tekst in de Bijbel staat. And when I say the text, I mean the Hebrew text. En dan bedoelt u met name het Hebreeuws. Now even the Hebrew text has problems. Ook in het Hebreeuws zijn er uh, problematische dingen die moeilijk uitgelegd kunnen worden. It's not perfect. Het is niet een perfecte taal. When God first gave it, it was perfect. Toen God de taal gaf, was die perfect. But as soon as a man lifted his pen, maar the scribe lifted his pen. Toen de mens het ging opschrijven, mistakes were made. Toen werden er ook uh, vergissingen gemaakt. So God is perfectly happy to have the word of God. Dus uh, God die heeft, die is blij met het woord wat hij heeft, wat which, geschreven is. Met inderdaad soms eh, lijkt wel vergissingen erin. not Hij maakt zich daar niet bezorgd om. can work with an imperfect world. Hij kan werken met een niet perfecte wereld. And bring it to perfection. En het naar perfectie brengen. Only the Greek says, oh, everything has to be perfect. Maar de Grieken in het Griekse denken wordt gezegd, alles moet exact en perfect zijn. The Jew can go this direction. Een Jood kan die kant op gaan. And go back the other way as well. En de andere kant ook weer op. Yeah? Men are equal to women. Mannen en vrouwen zijn gelijk. But not all men are equal to all women. Maar niet alle mannen zijn gelijk aan alle vrouwen. God is love. God is liefde. But love is not all that God is. Maar God is niet alleen liefde. Okay, there are many many examples that we can bring. We kunnen heel veel voorbeelden geven. You can think bidirectionally. Waarbij je uh, twee kanten op kan denken. But twee most of all, we want to see what does the text say. Maar in de eerste plaats willen we kijken nu naar wat de tekst zegt. Now I have prepared in this particular lecture. Ik heb in deze uh, les voorbereid. Or let's put it this way. Nee, anders. This I have uh, I have prepared for a total of eight discussions. Ik heb uh, acht uh, discussies binnen deze lessen uh, neer willen leggen. Eight verses. Acht versen. That are loaded into the uh, the Uzi of the Trinitarian. Die uh, de kogels zijn van de van de wapens van de drie eenheidsdenkers. That he loves to shoot at everyone. Die ze graag op iedereen willen afschieten. To prove. Om te bewijzen. That Yeshua is deity. Dat Yeshua God is. And I have developed the you know, from the I've developed a textual, a grammatical explanation. Ik heb uh, daartegenover een grammaticale verklaring. For each one. Ontwikkeld voor elk van die teksten. Okay? But, uh, really, of the eight. Maar van de acht die er zijn. I've only managed to get done with three of them on the slides. Heeft hier eh, drie uh, op eh, PowerPoint staan en de rest niet. So, if we, if we get through the, power, the dus PowerPoint. daar doorheen zijn. Then we can discuss some others. Kunnen we eventueel andere teksten erbij halen. We can discuss any ones you want. En dan kunnen we elk van de teksten die u aangeeft they, they give it to you which You can give me whatever you want. You can shoot at me whatever you want. Dus als jullie een tekst hebben van daar staat toch dat. As long as you don't act like most Trinitarians. Uh, dan kan je vragen om, een tekst te bespreken als je maar niet doet zoals de meeste drie-eenheidsdenkers. And Trinitarians use they're famous for this approach when they argue. En eh, er zijn natuurlijk favoriete teksten voor uh, voor uh, deze discussie. I call it the, the machine gun approach. En dat is de uh, benadering. You know, they, they say, they, they first they'll say. Eerst zeggen ze. Well, it says in John 1:1. In Johannes 1 vers 1 staat. And as you're giving the answer to John 1:1, en op het moment dat je het antwoord geeft, they're already staat, firing at you. Dan komt er gelijk weer een tekst over. 16 other verses. Uh, of nog uh, 16. They're not even listening to your answer. Ze luisteren niet naar je antwoord. So when you argue this dus als je wilt discussiëren subject with anyone when you argue the subject with anyone als je als je discussiëren wil met andere mensen erover you have to have ground rules. Dan moet je grondregels eh, vaststellen eerst. You have to say I'm willing to discuss this matter with you. Zeg ik wil erover praten met je. But the ground rules are maar de eerste regel is One verse at a time. Eén vers tegelijk. We listen to what the text says. We luisteren naar wat de tekst zegt. And we discuss what the text is saying in its context. En we, zeggen, uh, we kijken naar wat de tekst zegt in zijn context, dus ook in de omgeving waarin het gezegd is. Jumping all over the place. En we springen niet van de hak op de tak. Because the text was written in a time and in a place and it meant something. De tekst die betekent pas wat in een, op een bepaalde plaats in een bepaalde tijd. En daarin betekent het pas wat. You know, it's, a, basic hermeneutic approach. En dat is een... Eh, hermeneutical, Have you ever heard that, you heard that term. Hermeneutical, I mean, it's, ah, it's, an acceptable method. Het is een bepaalde manier van eh, discussiëren en, en, en die moet je aanhouden. I don't like, personally, I don't like topical Bible study. Eh, ik hou niet van eh, onderwerp Bijbelstudies. Jews generally don't like topical. they never do topical Bible studies. En, de meeste Joden doen geen eh, Bijbelstudies over een bepaald onderwerp. We, we read a parasha each week. Je leest een deel uit de pasje. Until a year goes by and then we start again. En als het jaar voorbij is, dan beginnen we weer overnieuw bij uh, Genesis 1. This is what's called expositional reading. En dat heet expositional eh, lezen. You, you, you're letting the text speak. You're letting the text. Je laat de tekst spreken. The text speaks for itself. En die spreekt voor zichzelf. Oké. If it's not there, it's not there. Als het er niet staat, dan staat het er ook niet. Christians love to just, Terwijl heel veel christenen die een onderwerp nemen en overal vandaan teksten bij elkaar slepen, uit zijn verband gerukt om daar het onderwerp mee te bewijzen. though once in a while it can be useful. Soms kan het nuttig zijn. Sometimes it you in a lot of trouble. Eh, soms eh, krijg je, kom je daardoor in problemen. You know, You can go and prove anything you want with the Bible this way. Op die manier kun je namelijk van alles bewijzen met de Bijbel in je hand. You know, I can pull one verse and say, you know, and and and Cain killed Abel. Hey, Cain doodde Abel. Go you and do thee likewise, you know. Ga dat ook doen. You know, you nou. can jump all over the place. dus, dus, dus doe wat er geschreven is important to let the text speak kan je mee toe. Je moet de tekst voor zichzelf laten spreken. En niet uh, er iets inleggen wat er niet staat. Oké. So, with that in mind, from the Protestant. Dit zie je vanuit het protestants oogpunt. Uh, dit zie je misschien vanuit de katholieke achtergrond. En de messianic. En vanuit de messiaanse achtergrond uh, de de veelvuldigheid van God en de godheid van Yeshua, wat ook in de Messiaanse achtergrond eh, gepreekt wordt. Eén eh, God, drie eh, voorkomens. Ja, je moet ook kijken wat er staat. Ja, yeah, it's hard. En <laughs> dus er zijn drie voorkomens, drie personen binnen één God. Wordt er ook door de Messiaanse gelovigen geleerd. En dat staat bijvoorbeeld in, het, in, een, in een magazine afgedrukt. Yeah, in other words, obviously, because I'm English English language, I pulled a lot of my materials from materials that are published in America. Er zijn, dus heel veel dingen die hij nu aanhaalt, omdat hij Engelstalig is, uh, die uit Amerikaanse this, tijdschriften komen, dit magazine. Israel My Glory magazine. Dat magazine. Is a huge, huge ministry in the United States. een heel grote bediening in de Verenigde Staten. that uh, is uh, for the Jew. It's a Jewish evangelistic. Een, uh, een, Joods uh, evangelisch uh, blad. And this is just the title of one of their articles. En dat is in de titel van een artikel van hen. And you saw others. En die andere titels die je ook zag. You know, God crucified. God gekruisigd. And uh, you know the the deity of Yeshua. De and, uh, godheid van Yeshua. Kissing the face of God. Eh, wat in die katholieke plaatje stond, kussen van het gelaat van God. That was actually from a Christmas card that I got een, once. Eh, kerstkaart die hij gekregen heeft. You know, and and you have to ask yourself. Je moet jezelf afvragen. What does a Jew think when he gets such things? Wat wat wat denkt een Jood nou als hij zoiets uh, krijgt als kerstkaart? Who, who was taking care of the world when God was in diapers? Wie zorgde voor de wereld als God in, in, in de luiers lag? Who was taking care of the world when, when God died for three days? Wie eh, zorgde er voor de wereld toen God drie dagen dood was? Can God even die? Kan God überhaupt doodgaan? Does God have blood? Heeft God bloed? There are many, many questions. Het zijn allemaal vragen. The Jew, I have to tell you, when he sees this Trinity. Als een Jood op die manier de drie eenheid ziet. When he sees these words, als hij deze woorden ziet, one God, één God, three entities, drie voorkomens. Drie his first question is, what have you had to drink? You know, zijn eerste vraag uh, van. What have you been drinking? You wat, wat, wat heb je heb je een glaasje op? You know, Zo, dat, dat kan helemaal niet. Dat is. It's just what we call non sequitur. It's complete illogic Het is volkomen onlogisch en, en niet te vatten. I mean, you don't even have to be a religious uh, uh, uh, uh, orthodox Jew to know this. Je hoeft uh, geen orthodox religieuze Jood te zijn om dit te weten. In my 25 years in living in Israel, jaar die ik in Israël woonde, I've had many, many times when secular Jews. Eh, heb ik heel veel keren eh, seculiere, niet gelovige Joden gezien after discovering that I am a messianic, die ontdekte dat ik een messiaanse was, come to me and say, en daarna naar me toe kwamen, and they're secular, mind you, they're, they're, they're secular. Ze zijn seculier, dus niet gelovig, They say to me, how is it that you can believe? Hoe kan het in zijn three gods? in drie goden gelooft? Hoe kan dat nou? it doesn't matter how you try to explain to them that one is equal to three. Maakt niet uit hoe je uitlegt dat één hetzelfde is als 3. You know, if I give Case this one note. Als hij mij die, uh, dit briefje geeft. I didn't give him 60 euros. Heb ik, heeft hij mij geen 60 euro gegeven? I gave him 20. Maar 20. There's no way in the world I'm going to make it 60. Hij kan er geen 60 van maken. Nor is there any way that Case will believe that this is equal. En niemand van je gelooft dat dit gelijk is aan. To, to, to, uh, 8. 3 or whatever, you know, 20 divided by 3. En uh, wat voor sommetje je dan ook maakt, waar het aan gelijk is. Dit is 20 en niks anders. And if I tear it en als je het midden scheurt into three pieces, in drie stukken, well, I better be able to put it back into one. Dan kan je het maar beter weer aan elkaar it's not be any use. want anders heb je er niets meer aan. Dan, is het geen waar, dan heeft het geen waarde meer. Slice and dice God up? Wil je God uh, aan plakjes snijden? All I can tell you is there better be one in the end uh, aan het eind is er maar één. But this makes no sense. Dit is onzin. And the Jew wants to run. En een Jood loopt daarvoor weg. He, does, he, he wants to leave skid marks, as we say. Uh, hij laat uh, ja, like a car. Rem, rem, remsporen achter, maar dan van het wegrijden. And just take off running the en other direction. gaat zo gauw mogelijk de andere kant op, bij je vandaan. You want to make a Jew jealous. Wil je een Jood jaloers maken? Got lose that trinity. He's got to go. First uh, thing on the list moet je eerst de drie eenheid eh, als allereerste opgeven. And believe me, you'll be accused, of course, of watering down the gospel. Je zult erop veroordeeld worden dat je <laughs> het eh, evangelie eh, krachteloos maakt of van minder waarde maakt. And, and you just say, yep, you're right. I'm watering down the gospel. Your gospel. Not the one that en inderdaad, we got from the Jews. In, eh, je ontkracht daarmee uh, het evangelie, maar dat is jullie evangelie, eh, niet het Joodse evangelie. The gospel that we gave you 2000 years ago. jaar geleden hebben we jullie het evangelie gegeven. Didn't have a trinity. Zonder drie eenheid. Didn't have three gods. Zonder drie goden. Didn't have three faces. Zonder drie gezichten. Not three entities. Geen drie voorkomens. Not three drie anything. drie wat ook. It had the God of Israel, God van Israël, and his son the Messiah. En zijn zoon de Messias. The spirit of the Holy One, blessed be he. En de geest van de eeuwige gezegend is zijn naam. What is often called the Holy Spirit. Wat vaak de Heilige Geest genoemd wordt. This is God. This is Hashem. God zelf, dat is de eeuwige zelf very, very best you have ability, but it's not even that. Eh, op, op zijn allerbest zou je dus een, eh, een, een, een twee-eenheid hebben, maar op ook dat is het niet. The word Holy Spirit is het woord Heilige Geest nothing but a euphemism, if you can translate is eigenlijk een eufemisme, een verzachtende uitdrukking. For Hashem, who is in heaven. Voor de eeuwige die in hemel is. He who worships the Father. Hij aanbidt de Vader must worship him in spirit die, and in truth. Hij die de Vader wil aanbidden moet in waarheid en uh, geest aanbidden. You can't see him. Je kan hem niet zien. And yet live. No man can je see him. niet God zien en leven. You want to see God? Als je God wil zien, you'll have to die first. Zul je eerst moeten sterven. And this has to be understood. These are concepts. En, en, en deze gedachten, deze ideeën, die moet je begrijpen. That the Torah makes absolutely clear. En de Torah uh, maakt dat heel duidelijk. And if we want to convince the Jew, en als we de Joden willen overtuigen, we have to use his Bible. Moeten we zijn Bijbel gebruiken. Without changing it. Zonder het te veranderen. And we have to be willing to explain every other verse we find. En we moeten bereid zijn om ieder ander vers wat we vinden uit te leggen. In light of what we find in, in the Torah. Licht van wat we lezen in de Torah. Not the other way around. Niet andersom. You don't explain the Torah in light of the New Testament. Je legt de Torah niet uit in het uh, licht van het Nieuwe Testament. You explain eh, the New Testament in light of the Je Torah. Je legt het Nieuwe Testament uit in het licht van de Torah. Yes. Gets a, gets a headache, I know. Uh, okay. So, when a Jew sees something like this, als je dus zoiets ziet, he he just turns off. Dan gaat het knopje om. In 1989 in Israel there was a famous court decision in the High Court of the State of Israel. Er was in eh, Israël in het Hooggerechtshof een uh, uitspraak lang geleden. three messianic families tried to make aliyah. Er waren drie uh, messiaanse families die naar Israël wilden immigreren, aliyah wilden maken. They were all Jewish, Allemaal Joods, volgens de halacha, volgens de Joodse overlevering stamden ze af van de Joodse moeder. But it was discovered that they were messianic. Maar er werd ontdekt dat ze messiaans zijn. So the messianic, so the the the, the ministry of the interior. Dus uh, het ministerie van, uh, van, van immigratie. Decided to withhold their citizenship. Besloot om hun het burgerschap te onthouden. So they took the matter to the court. En daardoor kwam het voor uh, de rechter. And at the end of a 77 page decision by Judge en na 77 Alon Barak uh, van de rechter Barak Alone. sorry. Alone, Barak van, Alon. Uh, Barak, Barak one of the two. Nee, nou goed. Van de rechter Barak. Hallo. He came and said basically this. Kwam hij tot de conclusie? He said that if you are a Jew, als je een Jood bent, and you subscribe to any of the basic tenets of Christianity. Maar een van de eh, geloofsartikelen van het christendom onderschrijft. Then for the purposes of the law of return. Dan ben je voor eh, de wet van terugkeer. Which is the law that allows a Jew. Die het, die het een Jood toestaat om. Who is of Jewish descent als Joodse afstammeling eh, eh, beschouwd te worden. To return to Israel. En vervolgens eh, terug te keren naar Israël. And automatically obtain citizenship. En waardoor je dus automatisch Israëlisch burgerschap krijgt. For the purpose of that law. Maar omwille van die wet. considered Jewish. Ben je niet, word je niet beschouwd als Jood. Dus als je één dogma van het christendom onderschrijft. He didn't say that you weren't Jewish. Hij zei niet dat je dan geen Jood bent. He just said that for the purposes of that law you're not Jewish. Op grond van de wet ben je dan niet te beschouwen als Jood, waardoor je automatisch de burgerschap eh, krijgt. That law was published on December 25th, 1989. wet is in, uh, in 1989, 25 november, uh, gepubliceerd. It sent a very clear message Het een hele to the Christian world. naar de christelijke wereld. On Christmas Day. 25 december. 25 december 1989. 25 december, dat is een hele duidelijke boodschap naar de they, christelijke they did it on purpose. Op, kerst en express toen. They wanted the Christian world to know. Ze wilden dat de christelijke wereld weet. This far and no further. Zover en niet verder. Okay? And then Judge Alon Barak. En toen uh, zei uh, rechter Alon Barak. Went on to explain what are the basic tenets of Christianity. We moeten de basisprincipes van het christendom definiëren. And guess what was at the top of the list? En wat stond er bovenaan de lijst? The deity de godheid of Yeshua. van Yeshua. If you subscribe to that one, als je onderschrijft dat uh, Jezus God is, the common Jew on the street, dan weet iedere Jood op straat, who knows nothing about the Torah, die niets van de Torah af weet, somehow just knows that you have completely walked away from everything that you are. Dat uh, je bent weggelopen van alles, van wat je bent. Dat je er niet meer bij hoort. Now, if the Trinity or the idea that Yeshua is God. Als de drie eenheid of het idee dat Jezus God is. If it were true. Als dat waar is. Well, I would I, I would believe it and I wouldn't care what the consequences are. Zou ik het geloven en me niet druk maken om wat de consequenties zijn. But it is not true. Maar het is niet waar. It is a lie invented by the Catholic Church. Het is een uh, leugen die uitgevonden is door de katholieke kerk. The second and third centuries. In de tweede en derde eeuw. It has become Christian tradition since then. En sindsdien is het een christelijke traditie. It has been canonized and made into irrefutable doctrine. Het is, een, uh, een, eh, het is gemaakt tot, tot officiële regel en een uh, niet aanvechtbare doctrine, wet zeg maar. In fact, all of you well know. Iedereen hier weet dat. You're not even allowed to discuss it. En in feite ben je ook niet eens, is het je niet toegestaan om daarover te discussiëren. And if you even attempt en als je het maar even probeert zelfs, discussion, om een discussie daarover aan te gaan, you immediately dan ben je meteen deemed a heretic, eh, verdoemd om een ketter te zijn. A non-believer, een niet-geloven. Or worse. Of, of nog erger. And even if you begin to win the argument. En zelfs als je, als je het eh, wint in de, in de discussie. The final eh, you know, the, the, the final line in the sand is uh, uiteindelijk het eh, streepje in het zand. That the non-Trinitarian, that the Trinitarian will draw in the, sand, eh, in the, in the sand. wat, wat de drie-eenheidsdenker in het zand zal trekken. His final argument will be. Dan zal zijn uiteindelijke argument daarvoor zijn. It's a mystery. Het is een mysterie. It's a, we can't understand it. We kunnen, we kunnen het niet begrijpen. But it's true. Maar het is waar. And if you don't understand it, en als jij het niet begrijpt, in exactly the same way that I don't understand it, op precies dezelfde manier waarop ik het ook niet begrijp, then you're a heretic. Dan ben je een ketter. And we have nothing further to say. Discussie. Now, maybe in the next generation, our children's generation, misschien uh, in de volgende generatie van onze kinderen, if the Messiah has not yet returned, als de Messias uh, vertoeft te komen. Maybe some of this will change. Zal dit misschien veranderen? Maybe misschien. Dialogue will be possible. Misschien is er dan een, een, een dialoog mogelijk. And that's all I hope for. En daar hopen we op. Hoop I, I hope to be able to write a book. Ik uh, ben van plan een boek hierover te gaan schrijven. I've already written 12 chapters. En hij eh, heeft tot 12 hoofdstukken af. I want to write another 12 or 14. Dus we willen nog 12 eh, of 14 achteraan schrijven. And I hope God will give me en ik hoop dat God me the privilege het voorrecht wil geven. To be the first messianic Jew to write from Jerusalem against de eerste messiaans uh, Jood te zijn die vanuit Jeruzalem schrijft tegen against this idolatry. Tegen deze afgoderij. I hope in my lifetime I will be able to do this. Ik hoop dat ik bij mijn leven um, er eh, gelegenheid voor heb om dit te doen. The only thing that's stopping me is I have to earn a living during the time that I Write the book. <laughs> Tijdens dat hij dat boek schrijft heeft hij eh, echt wel tijd nodig om zijn eh, boterhammetje te verdienen. And no one's paying me unless I work, do my work with the Nehemiah Fund. Eh, en ook moet hij het werk doen van het Nehemiah Fonds. And the Nehemiah Fund takes all my time. <laughs> en dat kost me heel veel tijd. It's, it's a genuine need and we need the Nehemiah Fund. Het is een uh, algemene nood en eh, we hebben het uh, voor ons nodig in Israël. Hashem will have to find somehow. Dus de eeuwige die moeten op een, een of andere manier voor find mij, me a, replacement for one year. Voor mij uh, vervanging zorgen in één jaar, gedurende één jaar. Find a, you know, give, give me some income for that year. dat hij een jaar inkomen heeft. And Lord willing, I'll publish. En dan, als zo de Heer het wil, zal ik het publiceren. Now I know, you know, a lot of people don't want me to write it. Er zijn heel veel mensen die niet willen dat dit geschreven wordt. But I think I have to. Maar ik heb het gevoel I think dat it's my destiny. het moet doen. Het is mijn bestemming om het te doen. And I'll probably get rich and famous. En misschien word ik er rijk door of beroemd. Because so many of my enemies will want to buy the book. Omdat al mijn vijanden het boek willen lezen. Just so that they can argue zodat ze het kunnen bediscussiëren. Whatever. I don't know the future. ik ken de toekomst niet. I'm not a prophet nor the son of a prophet. Ik ben niet een profeet en ook niet de zoon van een profeet. But when I came out with my public confession on this matter. Maar toen ik er eh, openlijk vooruit kwam eh, voor deze zaak. In 2001. 2001. In november. November. I had to make a decision. Moest ik een beslissing nemen? Either I had to go to the magazine that published my views. Ik eh, moest naar eh, een, een, een, een, blad gaan om mijn ideeën te publiceren. And retract, retract my comments. Tell them that I, I, I, it was a mistake. They misquoted me. Eh, toen werd hij gedwongen, toen hij dat gepubliceerd had, om het te rectificeren. Or I had to stand my ground. Of hij kon erachter blijven staan and accept the consequences. en de consequenties aanvaarden. Unfortunately, the, ma- the, the editor of the magazine de redacteur van het magazine decided on his own besloot op eigen gelegenheid to write under my under the under the part that was my quote uh, om onder het gedeelte wat uh, hij daar neerzette. Uri Marcus of the Nehemiah Fund says. Uh, toen de, die schreef daar Uri Marcus of het van het Nehemiah Fonds zegt. So the Nehemiah Fund. En daarmee werd het, Nehemiah, het Nehemiah Fonds. Suffered needlessly because of it, but. Slachtoffer, onnodige slachtoffer van zijn ideeën. I'm not so sure that it could have been avoided. Maar misschien had het toch niet voorkomen kunnen worden. So, let's see what kind of ground we can cover. Dus laten we kijken naar this is what, de achtergronden. This is the article that is, this is referring to. Oké, okay, dat is het artikel waar uh, dit naar verwijst. And in this particular article is written by Menno Kalischer. En in dat uh, artikel dat wordt door uh, Menno Kalischer geschreven. Menno Kalischer runs the largest Messianic congregation in Jerusalem. Uh, Menno Kellischer die uh, runt de grootste messiaanse uh, gemeente in Jeruzalem. And I've been in his very nice home in en hij Jerusalem. Is, uh, in zijn uh, mooie huis in Jeruzalem geweest. And he gets a very nice salary. En hij krijgt een erg goed salaris. From these people right here. De, de, mensen. Israel my glory. van Israel my glory. They're magazine. based in New Jersey die eh, in New Jersey eh, gevestigd zijn. And believe me, Menno En Menno Kalischer, geloof me. If he were to suddenly decide that there is no Trinity, als hij eh, opeens zou besluiten dat de drie eenheid toch een vergissing is, he loses home, zou hij zijn huis kwijtraken, and his job, zijn baan, within 10 hours, 12 hours. <laughs> nou ja, binnen een dag. 10 <laughs> of 12 uur zou hij zijn uh, kwijtraken. What am I trying to say? Maar wat probeer ik u daarmee te zeggen? Money has a lot to say about this. Geld heeft een hele grote invloed op dit onderwerp. Every one of you know. Iedereen hier weet. You go out on a limb on this one. If you go out on a limb on this subject. Als je hier uh, op uh, naar buiten treedt. The limb's going to break and you will probably be out of a job if you're working for the church. Uh, dan zal het gevolg zijn dat je als je voor een kerk werkt, dat je uit je functie gezet wordt. Menno Kalisher does not come from a uh, religious background. He's an Israeli. He's a born Israeli. Menno Kalischer die, uh, komt niet uit een religieuze achtergrond. Hij is een geboren He never went to yeshiva. Hij is nooit naar yeshiva geweest, naar de, naar de uh, Torah Hij is geen rabbi. He's just a secular Jew that became a believer. Hij is een uh, seculiere Jood die tot geloof is gekomen. And he got picked up by this organization and they love him. En hij is uh, opgepikt door de organisatie die het blad uitgeeft. And I love him. He's a wonderful brother. He's a nice guy. Ze houden van hem en uh, het is een uh, geweldige vent. He doesn't like me. hij vindt mij niet zo aardig. I like him. Maar ik vind hem wel aardig. He won't refer people to the Nehemiah Fund. He won't write... Hij recommendation letters to the Nehemiah Fund. Hij zal uh, geen uh, eh, aanbevelingsbrieven eh, naar het Nehemia Fonds uh, schrijven voor andere mensen. Because I'm a heretic. Omdat hij een ketter is. He doesn't want to work with heretics. En hij wil niet werken met ketters. God bless him. Maar de Heer zegene hem. Uh, but in this article he describes how most how, how Abraham in dit artikel beschrijft hij Jacob, hoe Abraham, Jacob Uh, and later on, Hagar. and uh, Hagar. Gidon. Gideon. Manoach and his Manoah, wife. Manoah en zijn uh, vrouw. And Moshe. Moses. In all of these uh, events that we call theophanies. In uh, al die gebeurtenissen die wij uh, verschijningen. Appearances of God in history. van God in de geschiedenis. You know, we're suddenly were confronted with we ineens geconfronteerd worden met an angelic appearance met een, eh, een, een, verschijning van een engel claiming to be God die claimen God te zijn and so his point in this article is to say well en zijn punt in dit artikel is these angelic appearances were were actually God number one eh, hij schrijft in dat artikel dat deze engelverschijningen. Words, eigenlijk. God is an angel. God zelf waren, dus met andere woorden, God is een engel. That one is mind-boggling, you know. En dat, dat, is, dat, dat, dat snapt hij niet, dat, dat is niet te begrijpen. I thought God created the angels, I didn't think he was one. Ik dacht dat God de engelen schiep en niet dat hij er een was. But not only are the angels, maar niet alleen engelen. An angelic appearance en engel verschijningen. But every one of them are also happened to be Jesus. Maar ook They had, each of these appearances, ook al die it was actually Jesus there. Ook al die verschijningen daar waren eigenlijk Jezus zelf. So Jesus is an angel too. Dus is Jezus een engel. That's interesting. I read in Hebrews that that's not possible. In het Hebreeuws staat, in, in, in Hebreeën staat dat dat dus onmogelijk is. Mankind was created above the angels. De mens Heid is geschapen boven de engelen. And it's just not it, the text never ever ever ever suggests Nergens suggereert de tekst Texts never say that Yeshua was floating around the universe dat, in eh, history. Uh, dat uh, Jezus rondom de aarde zweefde of, of waar ook in de geschiedenis. He wasn't in, in, in beaming up and beaming down. Hij was niet op en neer aan het gaan. You know, als, uh, een, eh, als een lichtstraal. Appearing in, in, in full grown human form. Uh, verschijnend als een uh, volwassen persoon. Before he even existed. Voordat hij maar bestond. And, and if he did, then why did he have to be born? En als dat wel zo was, dat hij volwassen was, waarom had, moest hij dan geboren worden? But Menno says here, according to Genesis 18. Maar volgens de schrijver staat er in Genesis 18. He, he asks a question in the article, how did El Shaddai appear? Dan vraagt hij, uh, hoe verscheen El Shaddai? And he says, well, according to Genesis 18, volgens Genesis 18, El Shaddai appeared as an ordinary man. Verscheen El Shaddai als een gewoon mens. El Shaddai appeared as a man. El Shaddai verscheen als mens. If you want to tell me that an angel representing Hashem. Oké, als je me vertelt dat een engel uh, de eeuwige vertegenwoordigt. Appeared as a man. En als mens verscheen. I can accept this. Oké, dan kan ik dat accepteren. But El Shaddai does not become a man. Maar God zelf, El Shaddai, is niet zelf een mens. El Shaddai is the very first name. El Shaddai is de allereerste naam. Of Hashem van de eeuwige. That God introduces himself to Abraham. Waarbij uh, God zich introduceert aan Abraham. He becomes known as the God who sustains all. El Shaddai. Hij, is, uh, hij heeft zichzelf bekend gemaakt als de God die alles heeft voortgebracht, El Shaddai. And even Abraham knows that he can have a vision of El Shaddai. En Abraham weet dat hij een uh, visioen kan hebben van El Shaddai. He never appears in flesh. Maar hij is nergens in vlees zelf verschenen. And anyone that tries to argue that, en iemand die dat wil uh, aanvechten, just can't read Hebrew. Je kan geen Hebreeuws lezen. Or just don't, just doesn't understand what's going on in the text. Want ja, die begrijpt dus gewoon niet wat er staat in de tekst. In this next article, in het volgende artikel, this one here, ik hier heb, comes up, here it is. El Shaddai, as I said, is the angel of the Lord. Er wordt gezegd dat El Shaddai de engel van God is. And you read this stuff and en als je dat leest, you only pray and hope that a Jew won't read it. En eh, dan hoop je alleen maar dat er geen Joden zijn die dit ook zullen lezen. Want als een Jood dit leest, dan zal hij nooit dichterbij de Messias komen door dit te lezen. It can't be. You have to understand what an angel is. Je moet begrijpen wat een engel is. An angel, we, we get the word in Hebrew is malach. En de engel is, het Hebreeuwse woord ervoor is malach. The root is lech. En de wortel, de wortel van het woord. And also we get from there leg. shalach. En daarvan komt ook het woord shalach. Which means to go and be sent. En dat betekent uh, gaan en gestuurd worden. Gezonden worden. And ashaliach, the same word. Ashaliach. Is a messenger. Dat is een boodschapper. Well, Hetzelfde woord. We don't have any trouble understanding what a messenger is today. We hebben geen moeite om te begrijpen dat een boodschapper is. we eh, live in a world of wireless technology. We leven in een wereld van uh, draadloze technologie. I can sit on my computer and, and, and, and watch and bring up my wife right on the screen. Ik kan eh, hier uh, zo'n plaatje van mijn vrouw op de computer naar voren halen. Wireless, without wires. Zonder draadjes. Dus ik kan gewoon hier als daar aanwezig zijn. You can watch your widescreen television at home if you have it. Ja, je kan je breedbeeld uh, flatscreen uh, thuis bekijken. And somebody giving you the news 3000 miles away. 3000, 3000 kilometers away. Kilometer hier vandaan kan iemand je het nieuws doorgeven. Is suddenly sitting in your living room. En die zit dan als het ware gewoon in je woonkamer. Delivering the news. Het nieuws af te leveren. And you're not thinking to yourself, oh, what an interesting television. Dan zeg je niet bij jezelf, wat een interessante tv. You're saying, that's an interesting person, that's an interesting story. Dan zeg je, wat een interessant persoon. You're een relating to that messenger as if the messenger is actually human. dus eh, terwijl het een plat schermpje is, eh, zeg je als het ware dat de boodschapper in je kamer is. you know zonder dat hij er niet is. Zonder dat hij er is. TV is not human. want de mens is niet eh, of sorry, een tv is niet menselijk, is niet and, de mens zelf. And the human being that's, that, that, that the cameras is bringing to you. En de, mensen die, uh, de mens die gebracht wordt via de camera naar jou toe. That image isn't human either. Uh, dat plaatje wat je ziet is, is, is, wat, wat je ziet is ook geen mens zelf. Just a bunch of electrons. Eh, het zijn allemaal elektronen die in dat ding heen en weer gaan en daar een beeld vormen. The human is sitting in another world that you can't touch. Die mens die erachter zit, die zit in een wereld ergens ver weg die je niet aan kan raken. You may be able to reach out and, and, and sort of relate to it. Je zou je naar uit kunnen strekken om daar uh, contact mee te hebben. You can relate to the image. En je kan, eh, ja. Uh, You can relate to it. It's, you can relate to the television screen, meaning to the image what you're seeing. Ja, je, kan, je, je hebt iets met, wat, met dat platte schermpje, met dat scherm. En wat je daarop ziet, I'm he, er gebeurt iets waar je iets mee hebt. But it's one thing to say that that's, you know, what I'm seeing. Maar dat wil niet zeggen dat wat je ziet. Is the actual flesh. Dat vlees is. Dat dat mens is. Dat dat hetgeen is wat je wat je denkt, wat je ziet. The television is doing its job as a messenger. Ja, de tv die doet zijn boodschap, uh, zijn werk als uh, boodschappers. It doesn't nee, eh, have a personality. Het heeft geen persoonlijkheid, zo'n tv. It just projects. Het is een projectie van, nou ja, van iets van wat ver weg is. This is what angels do en dat is in feite wat engelen doen in de Bijbel. They project. Ze zijn een projectie. If you want to somehow visualize what God would be like or, Als je know, eh, zou willen visualiseren, een beeld zou willen geven van in human form. wat God misschien wel zou zijn in menselijke vorm, gedaante. So that you know you can visualize just so you can visualize it. zodat je het je voor kan stellen. The closest you're going to get on earth. De, the closest that you'll get to this experience on earth. Om, om zo dicht mogelijk eh, te zijn bij uh, deze ervaring die je hier maar op aarde kan is, hebben. Is through an angel. Eh, die zou je dan kunnen krijgen door een engel. Hashem himself will never become flesh. Omdat uh, God zelf nooit vlees zou en zal worden. Matter, the, the one who created matter. Degene die de materie geschapen heeft. Cannot and will not himself become matter. Uh, kan niet en zal niet zelf materie worden. And he says this clearly in the Torah. En dat zegt hij duidelijk in de Torah. At Sinai, do you remember? Op Sinai. He says to in chap, around chapter 34 of Exodus. In Exodus 34 eh, stelt hij dat. He tells the people of, children of Israel. Hij zegt tegen de kinderen van Israël. Did I ever show you a face? Heb ik je ooit een gezicht laten zien? Did I ever show you a form? Heb ik je ooit een vorm laten zien? Never. Nooit. And yet they knew. And it's even written. En toch weten ze, en het is zelfs geschreven. Israel saw God face to face. Dat God Israël van aangezicht tot aangezicht zag. There's your linear thinking. En dat is het eh, rechtlijnige denken. Did Israel see God face to face? Zag God Israël van aangezicht tot aangezicht? Yes, the scripture says. Ja, het staat geschreven. Did Israel see God in the flesh? Zag Israël God in het vlees? No, not at all. Nee, helemaal niet. You have to go both ways. Nee, je, kan, je moet beide kanten op gaan. Because both are stated in the text. Beide staan geschreven in de tekst. But many, many other texts come along. En heel veel teksten gaan daar eh, mee vergezeld. And say God will not, cannot ever become flesh. En die stellen dat God nooit en nooit vlees zal zijn. Watch this one. You're going to get a kick out of this one. This is a messianic. Dit is een messiaanse. in the United States. Uh, artikel of And zo uit de Verenigde Staten. He's quoting Deuteronomy chapter 20. 29. Uh, yeah, 29, 28. Dat is eh, een citaat uit Deuteronomium you know, he, he's basically saying, look, uh, the honest truth is, I find all this discussion about uh, if, if Yeshua is God or not very boring. Uh, hij stelt daar, ik vind het allemaal maar heel eh, saai, al die discussie. These debates about God's nature, you know, the nature of God's anatomy. <laughs> dus de, het, het, gaat erover dat. Um, de, discussie over de anatomie, dus de, de vleeselijkheid, van de lichamelijkheid van God, dat het allemaal heel erg saai is. He assumes, first of all, that God has anatomy. Dus in de eerste plaats veronderstelt hij al dat er een anatomie, dus, dus een lichaam is. I don't know, maybe I, van God. Maybe I missed it somewhere. Maybe I was out, you know, watching the commercials during CSI, but. You know, Misschien eh, zat ik net eh, ergens anders naar te kijken. do you remember anywhere in the Bible that even suggests that God has anatomy? Is er uh ergens een eh, suggestie in de Bijbel waarin staat dat God een anatomie heeft, een, een, een- lichaam heeft? Ah, you're Okay, referring to we Colossians, Colossians 2.9. No, no, we created eh, after his image. Oh, okay. Well, that's so, you know, that's all right. I mean, we, that's right. We were created after His image. Is inderdaad. But, but dus you op know, grond daarvan zou je kunnen veronderstellen dat God er zo uitziet zoals wij eruit zien. In Hebrew, the word is, word is tselem, bitsalmo. In, eh, Actually, the word is shadow. <laughs> in uh, Hebreeën staat um dat we daar een schaduw van zijn. Now, the last time I tried to step on my shadow. Dus als ik op mijn uh, schaduw zou willen gaan staan. Yeah, or the last time I tried to tell my doctor, would you mind operating on my shadow? Dus because I have appendicitis. Dus uh, moet je voorstellen dat ik me naar de dokter zou gaan en zou vragen: wilt u mijn schaduw opereren? Want ik heb uh, last van mijn blinde darm. You don't mind, I, I, you know, I don't like knives, and just, operate on my shadow, please. Opereer mijn schaduw alsjeblieft, want ik ben bang voor uh, messen. I don't think he's going to fix the problem. Dan, als hij dat zou doen, dan denk ik niet dat hij mijn probleem zou oplossen. God does not have anatomy. Let's get it straight. God heeft geen anatomie, geen lichaam. And this messianic Jew Deze messiaanse is just looking for a way not to argue. Die zoekt eigenlijk hier uh, naar een manier om er niet over te hoeven praten. So he continues, well I suspect that these arguments probably bore God too. God's very bored. Hij veronderstelt dat uh, God uh, ook heel erg verveeld wordt. I'm more concerned about the things which are revealed. Ik ik ben meer eh, bezorgd over de dingen die zijn geopenbaard. Than I am secrets. Here they come, the mysteries. Over eh, de geheimen, de mysteries. And details of God's anatomy. En de details van Gods anatomie. So he's assuming that God has anatomy. Dus eh, eerst veronderstelt hij dat er een, een anatomie is van God. And look at the verse he brings in support. Dan brengt hij als ondersteuning van wat hij zegt. Adonai, that is The things that are hidden belong to Hashem. En het vers zegt van de, dings, de dingen die eh, verborgen zijn, die behoren God. But the things that have been revealed belong to us. De dingen die uh, zijn geopenbaard zijn aan ons forever. en onze kinderen voor altijd. So that we can observe all the words of the Torah. Zodat we alle woorden van de Torah kunnen So uh, what's zien. been revealed to us? Maar wat is er nou geopenbaard aan ons? The Torah. De Torah. Are there any secrets in the Torah? Zijn er geheimen in de Torah? No. Nee. We may not understand everything in the Torah. We begrijpen misschien niet alles wat er in de Torah staat. But there's no secrets there. Maar er staan geen geheimen in. You may never understand everything in the Torah. Je zal nooit uh, alles kunnen begrijpen van de Torah. But it's been revealed. Maar dat is geopenbaard. So don't call it a secret. Dus Noem het niet een geheim, want het is geopenbaard. I'm sure that God has secrets. Ik ben er zeker van dat, God geheimen told heeft, us about. waar hij ons niets van verteld heeft. But they're not in the Torah. Maar die staan niet in de Torah. Because that verse says that he, he revealed it to us. Want het vers zegt van hij openbaarde het aan ons. Now either the text is telling us the truth or it's lying. Dus uh, je kan kiezen van de tekst is waar of onwaar. Oké. Let's go on to another one of this guy who writes in a separate article. Een ander artikel waar dezezelfde schrijver in schrijft. He's quoting a gentleman called Dr. Michael Brown. You remember him? En daarin uh, haalt hij Dr. Michael Brown aan. Michael Brown wrote a wonderful book Die, back. Uh, heeft een boek geschreven. In the early 90s. In de jaren 90. Called Blood on Our Hands. Bloed aan onze handen. It was about the Christian, how he had persecuted the Jews for, for many centuries. Het gaat over de vervolging van de christen, door de christenen van de Joden door de eeuwen heen. And he needs now to repent of this. En um, hij bekeert zich daarvan en And he's a very learned individual. En hij is een zeer geleerd persoon. And he's Jewish. Joods. But he's not a rabbi. maar geen rabbi. And he's had many debates with rabbis. En hij heeft heel veel discussies gehad met uh, rabbijnen. He's had many debates. But along came Toronto. You remember Toronto? Ja, Toronto. Yeah, you know, the barking and the... Eh, er was uh, de Toronto-beweging. Laughing and... Toronto zegen, blessing. And after Toronto came Brownsville. En na Toronto kwam Brownsville. a little church in Florida. Een uh, kerk in uh, Florida. That also got hit by this whole phenomena. Die ook door uh, dit fenomeen werd 19, geraakt. 1996, 1995. In uh, ne, 96. And Michael Brown became their chief apologist. That is, he argued in favor of the Toronto Brownsville experience. En hij werd de de, de boodschapper van deze beweging, van dit uh, fenomeen. Uh, The only reason I bring this out. En de reden waarom hij dat naar voren brengt. Is you have to wonder eh, if a person goes after these kinds of things. Dat je moet je afvragen als mensen achter dit soort dingen aangaan. How much discernment do they really have, especially if they claim to read the Torah? Hoeveel uh, zeg je? ja, hoeveel onderscheid, hoeveel uh, zicht ze erop hebben, op, op, op wat die beweging doet, terwijl ze de Torah zouden moeten lezen of moeten kennen, als, je, als je dat kent. I would just be concerned. Uh, daar ben ik bezorgd om. So he writes in this magazine. En, in, en diezelfde die schrijft in, uh, in, in dat artikel. For years now, I have re I Michael Brown have received emails and calls from distraught spouses, family members, and friends. You... I don't know what that means. For, for many <laughs> years, I have gotten ik, emails from friends. Ja, ik heb een hele hoop eh, e-mails gekregen de afgelopen jaren. Of former messianic believers. Van uh, voormalige uh, messiaanse Joden. Former. Who have now denied Yeshua. Die nu uh, Yeshua hebben ontkend. And they become traditional Jews. En traditionele Joden zijn geworden. God forbid that we should become traditional Jews. De Heer verhoede dat wij traditionele Joden zouden worden. As if Yeshua came, Yeshua didn't not only died for our sins, alsof Yeshua niet alleen voor onze zonden stierf, but he died so that we wouldn't go to go become Jews as well. Maar hij stierf eh, opdat we Joden zouden worden. I, I don't. That, that, this is what he thinks. This is what I'm trying to say. In other, in other words, well, let me try to explain. When I become a believer in Yeshua, toen ik uh, in Yeshua ging geloven, it doesn't mean I reject my Jewish heritage. heb ik mijn eh, Joodse erfenis niet verworpen. It doesn't mean that you should run and become a, a, a, an Orthodox Jew either. En dat betekent dat uh, jullie ook niet orthodoxe Joden moeten worden. But for worden. the Jew, I shouldn't, I shouldn't hate everything that I came from. Maar voor de Joden zou ik niet moeten haten van waar ik van afkomstig ben. But we all know people that have denied Yeshua. Maar we kennen allemaal mensen die hebben eh, Yeshua And they have become traditional Jews. En die geworden zijn tot traditionele Joden. I'm not going to get into that topic more than just to say. Ik ga er niet verder op in dan alleen maar door te zeggen. It happens. Dat het gebeurt. It's sad. En dat is verdrietig. Doesn't happen to everybody. En het overkomt niet iedereen. There will always be those who deny Yeshua. Er zijn er altijd die uiteindelijk Yeshua ontkennen. And they're in big trouble. En die hebben een probleem. Okay? There are many Jews that actually accepted Yeshua as well. Er zijn ook een hele hoop Joden die Yeshua wel accepteren. There are Hindus that become Jews. Zijn die Joden worden. And the other way around. Aan de andere kant. You en andersom. The Christian religion is not so great, you know, that it doesn't lose people from time to time. Uh, het christelijk geloof is niet zo uh, dat het geen uh, eh, afvallige kent. But he says that this is a real problem and he says the first thing that happens when When they deny Yeshua, het eerste wat er gebeurt, zegt uh, de schrijver, als ze Yeshua ontkennen. Excuse me, I, the first thing that happens when they become traditional Jews, oh, the eerste, thing that leads to this. Ja, het eerste wat er gebeurt, uh, wat leidt uh, nadat ze traditionele Joden zijn geworden, is they strip Yeshua of his deity. Het eerste wat ze doen is uh, Yeshua eh, zijn godheid ontnemen. Het dus de afvallige, het eerste wat ze doen is zeggen: Yeshua is, not, is niet God. So they use that as an argument en dat gebruiken ze dus, dus als een uh, reden tegen ons. All Jews who are traditional alle traditionele Joden will end up denying Yeshua's deity. Uh, zullen uiteindelijk zeggen dat Yeshua niet God is. And if you deny his deity, you'll become traditional. En dat betekent dat als je zijn godheid ontkent, dat je traditioneel bent. The argument on its, is false on its face. It can ja, never dus stand up. Het uh, argument dat uh, valt voorover en het kan niet meer uh, wat I'll, gaan I'll leave you to work out why, but it's, it's just a ridiculous argument. Ja. Let's look at something else here before we get into some text. Vanguard magazine is a magazine that is like many, many other magazines. Vanguard magazine is eh, zoals heel veel andere bladen. They publish what's called a statement of belief dus, in eh, their magazine. Publiceren ehm, geloofspunten in hun blad. Most ministries, if you log on to their website. Als je inlogt op hun website, hebben de meeste eh, bedieningen, meeste organisaties. We'll have a section that says we believe. Here's, what we, here's, here's our statement of faith. Dit zijn onze geloofsprincipes. Oké? Onze basis uh, geloofspunten. And almost all of them will have these elements in there. En de meeste hebben deze elementen erin zitten. Let's just skip to the third, the third one. En de derde die hier dan staat. We believe in one triune God. Wij geloven in één drie enige God. And then they put the tetragrammaton there to make sure that you know. Eh, en om zeker te weten over welke God het gaat, zetten ze zijn naam erin. That we're talking about the God of Israel. Dat is de naam van God, de God van Israël. Die But he's triune, he's three. Maar het is een drie-eenheid. He's one. Voor. Hij is één. But he's three. Maar hij is drie. But he's one. Maar hij is één. But he's three. Maar drie. Or one. Of één. Or was it three? Of drie. And he's revealed through the persons of the Father, the Son, Word and the Holy Spirit. Geopenbaard door de personen van de Vader, de Zoon of het Woord en de Heilige Geest. And in, we believe in the incarnation, that is the en we geloven the, in de vleeswording. God became flesh. Van de the, tweede persoon. The, van second person of the Trinity, Yeshua. Van de tweede persoon, dus inderdaad Yeshua. He's God. Hij is God. And he became flesh. En hij werd vlees. God became flesh. Het vlees geworden woord van God. Okay? And on the basis of this, en op basis hiervan, you don't accept it, als je het niet accepteert, you're a Dan ben je een ketter. Op basis hiervan, als je dit niet onderschrijft, dan ben je een ketter. It's a common denominator. Dat is een algemeen, uh, uh, een algemeen criterium. All right. Now, those things in mind. Nou, dit moeten we in gedachten houden. Now we're going to take a break. What time? No. Okay, we are going to take a break, but give me give me just a few more minutes to give give you a quick introduction to this, and I promise you it will be short, <laughs> Israeli short, and we'll take a um, break. Over, een, uh, over 10 minuten. Give me five more, five more minutes, okay? I just want to. Uh, hij zegt dat hij binnen 10 minuten pauze uh, heeft. You're going to time me. Five. Got it. Dus uh, 10. Okay. Here it comes. We're going to look. Let goed op. At Shmot, Exodus, chapter 20, 20 vers 3. Okay? Here it comes, ladies and gentlemen. You ready? Exodus 20, vers 3. Let's read it in Dutch. Now, by the way, you find this verse in two places. Dit vers staat uh, op twee plaatsen geschreven. It's in Exodus 23. Exodus 20 eh, vers 3 en Deuteronomy chapter 5 vers 7. Deuteronomy 5 vers 7. Daar staat de the Ten Commandments. Dus in de een van de tien geboden. And there's two lists of them. One's in staat twee keer genoemd. He, twee keer uh, worden de tien geboden genoemd. And by the way, both lists are different. En dat uh, terzijde beide tien geboden zijn. There's actually not ten commandments in them. There's like 14. Als je het uit elkaar haalt, zijn er wel 14. 16, depending on how you count them. Het is maar net hoe je telt. But they call it the Ten Commandments. Maar we noemen ze de 10. They've been doing that ever since. Dat doen we al sinds Hollywood. Hollywood. <laughs> Film. Or before. Of van voor tijd. 10, we like 10. It's a minion, you know. It's a Okay? 10 is minyan, dat is het minimum aantal mannen wat nodig is om dienst te hebben. With this translation. Now wait, I want you to read. Ik ga hem lezen. Just read that read the one verse. 23. Read that. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Now just explain very quickly to me. You shall trans- not have other gods before my face. Is that what your translation says? Does your translation say gods plural? Does it say gods? Meervoud, meervoud goden. Does your translation say gods? Yeah. Does your translation say before me? Er staat voor mijn aangezicht, voor mij. Dat staat er. Oké. Okay. We're staat er find Out. Goden voor mijn. Ja. We're going to find out after the coffee break that that is not a proper translation. In fact, it's a very, very, very, very, very, very, very bad translation. Ehm, hij gaat zo nu even uitleggen waarom het een hele slechte vertaling is. Want in feite staat er... It's a deliberate mistranslation. Het is eh, een, een, een heftige, verkeerde vertaling. So that you will actually think... Zodat u echt zult denken... That God has a face. Dat God een gezicht heeft. And you're not supposed to have other little gods. Eh, en die wordt niet verondersteld, uh, hè, wordt hier gesuggereerd, wordt okay. ons geleerd dat we geen kleine godjes erbij hebben. You can believe that Jesus hebben. is God. You can believe that. It's good. It's all right. Because Jesus is not a little God dus eh, in, in, die zin kan je geloven dat eh, Jezus een grote God is en niet een klein godje. Zoals hier andere goden voor zijn aangezicht zullen zijn. dat so don't worry, you can believe in the Trinity. En op grond daarvan kan je, zou je dus kunnen geloven in de drie-eenheid. And not worry about that verse. En je niet druk maken om dit vers. We're going take this one apart after the break. Oké, daar gaan we zo meteen over spreken.